Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is het beste om een negatieve test te vragen bij de ingang van een club of festival. Dat zegt OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. Vaccinatiebewijzen of een bewijsje dat je corona hebt gehad... daar heb je volgens hem niet zoveel aan... omdat je dan alsnog besmet kunt zijn en corona door kunt geven. Dus je kunt ook in de situatie komen dat alleen een vaccinatiebewijs... Eh, mensen toch geïnfecteerd eh, een discotheek binnen kunnen komen en de ongevaccineerden kunnen beschermen. En als je dan iedereen test, om even het, het veilige, het zekere voor het onzekere te nemen... Eh, dat is misschien wel de goede weg voorwaarts. De maatregelen gelden zeker tot 13 augustus. Volgens het OMT-lid is er een goede kans dat buitenfestivals tegen die tijd weer door kunnen gaan. Bij een ongeluk met een busje in Turkije zijn zeker 12 migranten omgekomen. 26 inzittenden raakten gewond. Het busje belandde in de greppel en vloog toen in brand. Het is niet bekend hoe dat ongeluk kon gebeuren. Op de A12 en de N11 bij Bodegraven in Zuid-Holland moet je even het gas loslaten. De maximumsnelheid is daar verlaagd omdat er veel rook in de lucht hangt komt door een grote brand die al sinds vanochtend woedt bij een kipverwerkingsbedrijf in Bodegraven. Omwonenden hebben een NL-alert gehad en moeten ramen en deuren dicht houden. Argentinië heeft gisteravond de Copa America gewonnen. In Rio de Janeiro versloegen de Argentijnen aartsrivaal Brazilië met 1-0. De enige goal werd gemaakt door aanvaller Di Maria. Het was voor het eerst sinds 1993 dat Argentinië een groot internationaal toernooi wist te winnen. En die overwinning werd gevierd op de straten van Buenos Aires. zeker voor Messi was het een leuke avond. De sterspeler heeft zo ongeveer alles al een keer gewonnen... maar hunkerde zijn hele carrière al naar een grote winst met het Argentijnse elftal.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 je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, ouais. ma trois fois canon 4-4, fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte.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 Je veux le bifton, pas de beau Chérie coco, veux ma photo Fais-moi mm, pas de beau Appelle-moi Catalina, mia ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, ah, mia pour qui tu te prends, joie en toi, tout débouche le bouquet est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. T'oublies les codes codes, de quand t'es capable yeah yeah yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. Tu yombe yombe yombe yombe yombe, chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi hum mm hum. -mm. J'veux le bifton, pas de beaucoup. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo.